Clemens Peters met het NOS-journaal. Op het Malieveld in Den Haag is betoogd tegen de Turkse inval in Afrin in het noordwesten van Syrië. Volgens de organisatie waren er enkele duizenden mensen op de been, volgens de politie duizend. De betoging verliep rustig. Eerder vandaag zei de Turkse president Erdogan dat Koerden in het strijdgebied bij Afrin een Turkse helikopter uit de lucht hebben geschoten. De Koerdische IPG-militie heeft dat bericht bevestigd. Er zouden twee doden zijn. Erdogan zei tegen partijgenoten dat de verantwoordelijken een hoge prijs zullen betalen. In de stad Macerata in midden-Italië zijn volgens Italiaanse media duizenden mensen op de been voor een demonstratie tegen racisme en vreemdelingenhaat. Vorig weekend schoot een rechtsextremist daar vanuit zijn auto op immigranten. Zes mensen raakten gewond. Het stadsbestuur van Macerata had onder meer het openbaar vervoer vanmiddag stilgelegd... uit angst voor confrontaties tussen de antifascistische demonstranten en rechtsextremisten. Bij een busongeluk in Hongkong zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen. 50 mensen raakten gewond. Ze zaten in een dubbeldekker die op zijn kant terecht kwam. Volgens de passagiers reed de bus erg hard. Het is het ergste busongeluk in Hongkong sinds 2003. De Noord-Ierse politicus Gary Adams van Sinn Féin heeft het partijleiderschap overgedragen aan Mary Lou MacDonald. Zij was sinds 2009 al lid van het partijbestuur. Adams speelde een belangrijke rol in het vredesoverleg in Noord-Ierland dat in 1998 leidde tot de Goede Vrijdagakkoorden. Voor MacDonald in de partijleiding kwam zat ze voor Sinn Féin jarenlang in het Europees parlement. Op het Indonesische eiland Java zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een busongeluk. Het lijkt erop dat de motor van het voertuig afsloeg, waarna de bus achterwaarts een heuvel afrolde. De remmen werkten ook niet, waarna de bus een motorrijder raakte en over de kop sloeg. In het voertuig zaten meer dan 40 binnenlandse toeristen. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking en in de loop van de avond regen.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 Be prepared to go on a ride. Iedere de Euro Breakdown. Oh jongens, het is eindelijk weer zo. Hallo. Ik heb dat schorrimorri ook bij me. Echt maar. het is gewoon feest. Lekker. Hallo. Ja, zeker. We hebben je gemist, Mike. Ben, ben, ik eh, duidelijk te horen? Ah ja, heerlijk. Ik kan je zo goed horen nu. Met een nou. zwoele stem. Met die hele zwoele Julio <laughs> stem. Hoe is het met jou, Mike? Ah, super jongens. Twee weken afwezig geweest. Ja, oh. ik heb je gemist. Het was gewoon echt tears in heaven. Echt waar. Dat had van Eric Clapton kunnen wezen. Ook lekker met Minnie Mouse eh, geknuffeld in Disneyland. Zo, nou Minnie Mouse die gaat scheiden van Mickey hoor. Die <laughs> eh, Mickey hoort wat ik met Minnie heb gedaan. Oh. Oh, oh, jongens, wat gaan we allemaal doen deze aflevering? We gaan weer even vers van start. We hebben twee weken pauze gehad. We hebben op krachten kunnen komen. We hebben twee weekenden ons verveeld, want we konden geen radio maken. Wil je weten wat ik heb gedaan? Ja. Helemaal niks. Nou, oké. Okay, nou, dan ik, <laughs> ik heb mijn muren aflopen krassen <laughs> totdat het tijd was dat ik weer mocht gaan zitten. Ja, heb je muren aflopen krassen? Ja, je weet toch, heb je dat nooit... Je weet gewoon in die films dat ze in de gevangenis zitten. Dat ze eh, oh, lopen oh, turf op de muur. Turf, ah, het dan ja, Ah. Nou jongens, ik vind het allemaal hartstikke erg. Ik vind het allemaal heel vervelend. We gaan het er straks over hebben. We gaan eerst luisteren naar All Down, Alan Walker. We komen straks weer jullie terug. What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been. And I know you wanted to. All it takes is that one look you do, and I run right back to you. You cross the line, and it's time to say F you. What's the point in saying that when you know how I think you can just take it back. But shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Guess I'm stuck with you, and that's that. Cause when it all falls. fight. I don't know. We say what hurts the most. Oh, I try staying cold, but you take it personal. All these firing shots and making ground. It's way too hard to call. But I can't let you go. Cause when eindelijk weer zover. We zijn er weer. Hey, ehm, ik hoor net eh, echt heel vervelend nieuws. En dat dan wel voor mijn eh, ja, compagnon Quinten. Oh, wat is dat dan? Jij, jij, bent, eh, jij bent natuurlijk een vrije geest hè, hier in... Anders ben ik hier niet. <laughs> Anders zit ik hier niet. ja, jij bent een, jij bent een vrije, vrije, vrije man. Hè. Er wordt niet veel van jou geëist op het moment. Behalve dat jij er bent als je er moet zijn en ik, Ik, ik heb, ja, dat, dat, dat, is, dat is zeker waar. Eh, maar ik heb ook begrepen dat, eh, dat jij nog op zoek bent naar een Valentijnsdate. Ja, dat klopt. Eigenlijk was het Geurt, maar die heeft uh, last minute afgezegd. Dus, eh, <laughs> motherfucker. En jij, jij praat niet meer tegen me buiten ZFM op. Dus uh, uh, ja, eigenlijk ben ik... was met naar Disney. Ik eigenlijk ben ik nog helemaal alleen. Ik lag, ik lag mijn mini oh, te, nou, te, ja. huppelen. <laughs> ja, man gotta do, man gotta do. <laughs> maar jij, bent dus nog op zoek naar een Valentine's date. Pet, ja, die hoeft natuurlijk geen Valentine's date. Ik, ja, ik ben al een date. Dus... nou, alsjeblieft. geweldig. Oh, heerlijk. Hey, maar jij bent dus, eh, even, dus even een oproep aan, uh, aan 65 eh, plus Zandvoort. Nee. <laughs> nee. wat zullen we doen? 18, tussen de 18 en de 20? Tussen de 18 en de 50. Nee! <laughs> God, oh, wordt steeds erger. Ik heb er wel een paar gezien hoor, jongen. Ik ken Ja. Die kennen jou nog wel een kunstje leren. <laughs> Heerlijk, heerlijk. Hey, eh, onder het eh, mom van eh, de wilde liefde heb jij waarschijnlijk <laughs> ook nog wat nieuws voor ons. <laughs> Onder het mom van de liefde? Ja. Nou, Ik, ik heb nieuws voor, van James Bay, als je, dat, als je daar blij mee maakt. Nou ja, vertel. maak mij blij. Nou ja, James Bay heeft dus een nieuw album aangekondigd. En dat heeft hij ingestart met zijn nieuwe single Wild Love. Misschien dat we die nog gaan horen vandaag. Dat nou. ligt helemaal aan onze uh, ja. en keuken DJ Mike. Ja, huiskeuken, tuin en ja, studio, huiskuik, bouvier. Eh, eh, nou, eh, wild, love, wild Love heet het, zeg ja. je? Nou, ik, ik, ben hem gelijk even aan het opzoeken. En dan, oh ja, ik heb, ik heb Maar ja, hij heeft dus besloten om een andere stijl aan te nemen. En hij zegt... Even kijken, hij wil geen Chaos en de Calm, dat is zijn eerste album. Twee maken, dat klinkt trouwens heel saai als ik het zeg. Chaos en de Calm. Ja. Okay. De zanger had muziek genoegen uit onder andere eh, Lord, LCD Sound System, David Bowie, Def Punk en Frank Ocean. Dat zit op, op de een of andere manier in de muziek die ik nu maak, zegt hij. Oké. Nou ja, hij, eh, hij heeft nu een hele... Zeg maar, van hoe ik hem ken is het eh, aardig verdrietige muziek. En eh, ik, ik, ik, ben benieuwd naar wat ze nu hebben. Ik vraag me eh, af eh, of we die plaat dan überhaupt moeten gaan draaien. Want als jij op zoek bent naar een Valentijn-date en jij gaat deze, met deze plaat het in... Ik heb al geen hoop meer voor iets, Mike. Dus nou, dan ben ik bang dat jij met een ankertje naast, naast de kade staat. <laughs> maar in ieder geval, ik, ik, wil hem best gaan draaien. Ik ben benieuwd hoe zijn nieuwe stijl gaat is. Gaat meemaken. Eens even kijken. Nou, dan moet hij natuurlijk wel... James Bay Wild Love, het nummer voor onze Quinten. <laughs> SMS naar Mike Belay voor een date met Quinten. Don't know what to say to you now. Standing right in front of you. Don't know how to fade in and out. Don't know how to play it cool. Lose a little guard, let it down. We don't have to think it through. We've got to let go. I wanna get it wilder, the kind that now slows down. I wanna take you higher, till our hearts be the only sound. I wanna go where the lights burn. atmosphere disappear. There's always something left to lose, but I wanna give you wild love, but kinda now slows. dames en heren. Quinten, eh, die kan jullie wel wat eh, wilde liefde geven, Maar je maakt dat echt veel erger dan het is. <laughs> Nou ja, als ik zo naar dit nummer luister, het heeft, jij zegt net al, het heeft een beetje, eh, er zitten wel wat invloeden bij van, van, van Marvin Gaye, sexual healing vibes. Dus eh, even om voor jullie even een beeld te schetsen. Eh, we hebben net even gekeken of hij een beetje op James Bay lijkt. Eh, onze beste Quinten. En als hij nou net als op die foto's een beetje zo door, zijn vingers heen kijkt. Heel sexy en heel zwoel. Zijn haar iets donkerder, leren jasje is het helemaal. Ik weet niet of je kan zingen, maar... Ik ben, <laughs> nou dat niet, maar... Uh, ik ben Jij bent een begenadigd valszingend artiest. Ja, absoluut. Ik ook. Ik kan niet zingen. Ik zing wel heel graag in de douche. Ik ook. Eh, meestal rennen mensen dan weg. Oh ja, dat heb ik zeker. Maar dat is meer als ik dus douche uitkom lopen en mijn handdoek weer laat vallen. Oh ja. Ja, eh, ja verder eh, oh ben ik heel lief. Wauw. Meer doe ik eigenlijk niet. Er zijn er meningen wel over het is, nou net, het is nou net alsof je mijn hond omschrijft. <laughs> ik ben heel lief. Dat is wel een hele lieve hond inderdaad. Maar dus, maar dus even, even, we gaan even, we moeten Quinten natuurlijk gaan helpen aan een Valentijnsdate. Quinten, wat zoek jij in een vrouw behalve wild love? <laughs> Dat zoek ik in een vrouw? Uh, jezus. Geurt, help me eens. Wat, eh, Wat zie jij in een vrouw en dan moet ik jou bij helpen? Ja, ik weet het niet. ik ben niet zo heel goed met de vrouwen. Uh, tussen de... Hmm. Nee. nee. Ik ga je nu al stoppen. och, och, och. Ja, Zwart haar en donkerbruine ogen. Ah, dat is wel goed. Bruin oog. Maar ja, wat ik zoek qua persoonlijkheid. Wat, wat zoek je? Ja, wat, qua, persoonlijkheid. Qua persoonlijkheid, hè? Ja. Pas op. Want dan kan het ook nog een vrouw van 120 kilo zijn. <laughs> ja. <laughs> Oké, behalve dat, dat hoeft niet. Ze heeft wel eh, een leuk karakter. Je <laughs> komt de trap niet meer op. Je moet er boven hijsen met spankhafels. Daarom hebben we hier toch die traplift. nee, ik zoek... Nee. ik zoek... Uh, ja, weet ik veel, jongens. Uh, <laughs> uh, Blond, bruin, zwart, rood, dat maakt groen. dat maakt geen zak Weet je wat? Maroon 5 gaat ons vertellen wat liever wat geliefden doen. What Love is in Maroon 5. we komen zo weer weer terug met meer Euro Breakdown. Say, say, say, hey, hey now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, say, say, hey, hey now, baby. So let's get one thing straight now, baby. Tell me, tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. At the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Been wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? you play my head and not my heart. I was drunk, I was gone. That don't make it right, but I promise there were no feelings involved. leave me for sure Europese hits. Dit is de Euro Breakdown. Natuurlijk is dit de Euro Breakdown, maar zijn we anders? Uh, Zandvoort. Ah, ja, dat zeker waar. Sowieso. Het altijd zonnige, koude, grauwe winters. Maar eerlijk gezegd, ik loop nu al te mekkeren dat het altijd slecht is, het weer. Vandaag was prachtig. Het was prachtig, droog, wel koud, maar helder, dat is winter. Helder, helder. Een, echt echt een, een mooie zomerdag. Prima. Het was uh, 7 graden. Ik geef het <laughs> barbecue weer. Geef ik een 6. <laughs> morgen het terras weer een 7 en een halve. Otmoor en tot morgen. Doei. een top imitatie. Ik zou zo Ik zeg, ik zeg doe het. <laughs> ja. Het zou niet veel slechter kunnen zijn dan dat het nu is. Eh. Ja, nee, dat denk ik ook niet. Nee. Bij eh, jongens, eh, ja, Quinten, we gaan deze uitzending speciaal voor jou doen. Ik ben echt een lul, hè? Ja, we gaan eventjes een oproep doen eh, op de radio. <laughs> gaan we zeker doen. Als je interesse hebt eh, in uh, Quinten... Quinten, hele lieve, leuke jongens, zeggen ze. ik geloof even, doe even het achter, oh. achtergrondmuziekje oh. Ik doe gewoon even het achtergrondmuziekje weg. Patrick, nog één keer het bericht. Breng het in volle liefde en glorie. Hmm. Quinten, een lieve, leuke jongen met blond haar. Af en toe een beetje raar, maar meestal gewoon raar. Eh, <laughs> hij, eh, ja, hij zoekt een, eh, een leuke vriendin. Maakt niet uit wat. Blond, zwart, Hoeveel ze groot, dik, dun, klein. Maakt niet uit. Als je interesse hebt, ben je vrouw, man. Maakt niet uit. 023 57 319 Als je interesse hebt, bel. Ik hoop toch echt zo dat we een mooie vrouw voor je vinden. Ja, zou je zien dat mijn moeder had gun het, gun het hem gewoon. Oh, oh, oh. Maar ik heb begrepen dat de rapper Shores tegenwoordig ook she-mails eh, eh, doet. Dus wie weet val je in de categorie... Je valt misschien oh, onder je bent geen she Nee, ik denk maar... dat volgende week hij kan wel... <laughs> hij kan wel vallen onder een vrouw met pitgekort kapsel. ik, ga niet, meer praten. ik, boy, boycott dit programma vanaf nu. Oh oh, oh, oh, die komt gewoon nooit meer terug, jongen. Dan, zeg, dan gaan ze vragen, waarom, waarom? Ja, ik ben weggepest, klootzakken. <laughs> Homo's. <laughs> <laughs> Yes, we zijn weer op het moment aangekomen. Het is bijna half acht, dus dat betekent dat wij straks Pinten zo weer verder gaan pesten. Maar we gaan eerst kijken wie er in de lijst der lijsten staat. Wat is er allemaal gebeurd? We zijn er twee weken tussenuit geweest, dus hier zijn de nummer 40 tot en met 30. Op plek 40 deze week staat Kelly Young, Dumb and Broke. Vorige week op plek 36. Deze week op plek 39 Imagine Dragons en Thunder. Stond vorige week op plek 38. En op 38 nu vinden wij Marshmallow featuring Kelly met Silence. Vorige week nog helemaal niet in de lijst. Liam Payne en Rita Ora For You. Eh, staat nu op plek 37, hoorde je aan het begin van dit eerste uur. Deze week op plek 36. All Falls Down featuring Noah Cyrus Digital Farm, Farm Animals. En op plek 35, ook eh, vorige week volgens mij nieuw binnengekomen... Troy Sivan, My My My. En op plek 34 hebben wij Maroon featuring Tsa, What Lovers Do. Stond vorige week op plek 30, op plek 31. Vorige week Charlie Puth met How Long. Stond eh, deze week op plek 33. Deze week op plek 32. Sam Smith, Too Good at Goodbyes. Stond vorige week op plek 26. En op plek 31 staat Dua Lipa met New Rules. Stond vorige week nog op plek 24. Dit is de nummer 40 tot en met 30. We gaan straks weer verder met lijsten, lijsten. Maar eerst het Quintus liefdesleven och, <laughs> oh, Quinten, vind je het nog leuk? Ik vind het echt helemaal geweldig, jongens. <laughs> Weet jullie waar het eh, om kwart voor acht de tijd voor is, jongens? Oh ja. Nou, het was tien over half acht. Nog meer Quinten pesten. <laughs> nee, nee, nee, dan is het tijd voor je moet het maar weten. Ja! Oh, wat hebben we er zin in. Ja. En ik geloof jullie ook helemaal als het zo is. En we hebben een nieuwe regel. Dat gaan we in ieder geval regelen. Helemaal goed, maar we gaan eerst op het water lopen. Quinten, voor jou. Beyoncé Eminem, Walk on Water. But I know Jesus. I walk on water. But only when it freezes. Why are expectations so high? Is it the bar I set? My arms I stretch, but I can't reach. A far cry from it, or it's in my grasp, but as soon as I grab, squeeze. I lose my grip like the flying trapeze. Into the dark I plummet. Now the sky's blackening. I know the mark's high, but flies rip apart my stomach. Knowing that no matter what bars I come with, you're gonna harp and That's a hard fight getting to swallow. So I scrap these. This pressure increases like khakis. I feel the ice cracking because I the curse of the standard that the first of the Mathers disc set. Always in search of the verse that I haven't spit yet. Will this step just be another misstep to tarnish whatever the legacy, love, or respect I've garnered? The rhyme has to be perfect, the delivery flawless. And it always feels like I'm hitting the mark till I go sit in the car, listen, and pick it apart. Like this shit is garbage. God's given me all this, still I feel no different regardless kids look to me as a god. This is retarded. If only they knew it's a facade and it's exhaustive. And I try not to listen to nonsense, but if you bitches are trying to strip me of my confidence, mission accomplished. I'm not Godson, Nas, Kim, Pac, Big James, Todd Smith, and I'm not Prince. So. a beautiful mess. At times juvenile, yes. I goof and I jest. A flawed human, I guess. But I'm doing my best to not ruin your expectations and meet 'em. But first, the speed 'em verse. Now, Big Sean, he's going too fast. Is he gonna shout or curse out his mom? There was a time I had the world by the balls eating out my palm. Every album song I was spazzing the fuck out on, and now I'm getting clowned and frowned on. But the only one who's looking down on me that matters now's Deshaun. Am I lucky to be around this long? Begs the question though, especially after the methadone is yesterday fades, and the Dresden home is burnt to the ground, and all that's left of my house is lawn. The crowds are gone, and it's time to wash out the blonde. Sales decline, the curtains drawn, they're closing the set. I'm still poking my head from out behind, and everyone who has doubt, remind. Now take your best rhyme, outdo it, now do it a thousand times. Now let them tell you the world no longer cares or gives a fuck about your rhymes. And as I grow out of sight, out of mind, I might go out of mind. Cause how do I ever let this mic go without a fight when I made a fucking tightrope out of twine? But when I do fall from these heights, though I'll be fine. I won't pout or cry or spiral down or whine. But I'll decide if it's my final bow this time around, cause I just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike. So me and you are not alike, bitch. I You keep my hands on myself. Stil Portugal The Man. En ik kan je wel zeggen inderdaad, als je een keertje even iets te ver bent gegaan in de sportschool... dan kan het inderdaad zijn dat je het de volgende dag nog steeds voelt. En ik zag Quinten zag ik net flexen en volgens mij voelt hij het niet meer. Nee. <laughs> het zit er ook niet meer. jullie kennen Jean Connery, die kennen jullie wel toch? Of niet? Nee. Is dat een acteur? Echt wat voor generatie zit ik hiermee? Ja, eh, Dit is alvast even een voorloper, hè? Voor je moet het maar weten. <laughs> Echt waar. Die is altijd... Banja Steel. <laughs> nou, bedoel je Duke Nukem? op of Steel? Echt waar. Gewoon. <laughs> wat, wat, wat, voor mensen binnen zie ik hier mee? Wie kent Sean Connery nou niet? Ik. Uh, oh, ik uh, ga me niet beschamen ook. Je kent hem echt niet? Nee. Hij was... Hij, was, hij, hij begrijpt de baard, dat zie ik wel. Hij was sowieso in ieder geval een acteur vanuit de James Bond serie. Oh. Sowieso. Ik kijk weinig films. Nee, ik kijk geen films. Gewoon echt gewoon? Ik kijk geen film. Gewoon... Niet alleen tenminste. Dus oh. Dus als je nog eh, een film deed wel. <laughs> Quinten, we gaan ons voorbereiden op Je moet het maar weten. Als het maar niet met Sean Connery is. <laughs> dat is het zeker niet. Zijn jullie er klaar voor? Want ik eh, eh, heb wat vragen naar uitgekozen. Willen jullie eerst proef draaien? Of, nou, Sean Connery nou, begin maar gewoon meteen. Sean Connery was ook een proef. Dus eh, oh. we gaan gelijk beginnen. In deze ronde van Je moet het maar weten hebben we natuurlijk weer de categorie muziek. Geen Mogen de beste man, dame of whatever, wat voor transgender je ook bent, winnen. Wie had een hit met het nummer Relax? Take it easy. Nika. Heel goed. Dat is één punt voor Patrick. en die was gewoon echt gewoon serieus strak. Gewoon, echt gewoon bam, gewoon erin. Ik vind dat hij niet telt, dat hij had zijn hand omhoog moeten steken. Ja. <laughs> Daar ik. stak mijn vinger al op. Dit was een makkelijke, een relatief makkelijke. Maar nu krijgen moet het maar weten. krijgen we een moeilijke. Welk instrument betekent in het Hawaiiaans springende flow? <laughs> Springende flow. <laughs> Wat wou je gaan zeggen? Banjo. Nee. Oh. Nee, nee. Luca Lilla. Eh, ja, ik moet hem goedkeuren. hij was gewoon goed. nee, hij was echt goed. Zal ik dat pak maar alvast aantrekken? Wow, wat is dit gewoon? Je krijgt gewoon dit... Nou, dit heb ik met jou nooit eerder meegemaakt. Eh. Jij wou geen drie vragen. Nou, ik, dit, dit, ik heb één proefvraag gedaan. We kunnen nu nog één Doe er nog maar één. Nog <laughs> eentje. om te kijken of je van de nul af kan komen. Ja. <laughs> je bent heel zwak nu. Oké, dit is gewoon even voor de snelste onder ons. Hoe wordt het muziekgedeelte genoemd... waarbij vaak een stuk muziek wordt herhaald? De Refrein. Je was er net één seconde voor. Ik wou het bijna zeggen. Ja goed, 2-1 eh, Quinten eh, toch eh, van die... Ik, ik had echt verwacht dat die serie nog 10 minuten over gingen doen. Dus daar <laughs> had ik ook maar gewoon 10 minuten de tijd voor genomen. Daar was ook zo snel, hè, die ja, ja, ik, Nooit te snel. <laughs> Met wat? Nou ja, werk hè. Oh. <laughs> Je vriendin zit er ook nog steeds naast, hè. Dus, Daarom, uh, ik hou me in. Ach joh, jongens. Dua Lipa, I don't give a fuck. We komen straks weer bij jullie terug. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off, I don't need your love. Cause I already cried enough, I've been done I've been moving on since we said goodbye. I cut you off, I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. When my best friend caught you creeping, you blamed it all on the alcohol. So I made my decision, cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I'll tell you why. I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you. Now you're all in the past. You talk all that sweet talk, but I ain't coming back. Cut you off, I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. I'll tell you why. please don't say gesproken onderbreek ik niet zomaar een nummer. Maar heel eerlijk, ik moest hier even aan wennen. Jongens, we gaan de nummer 30 tot en met 20 doornemen van de Euro Breakdown. En ja, hiervoor hoorde je natuurlijk eh, eh, de nieuwe van Justin Timberlake, uh, uh, En ik ga jullie nu vertellen waar die staat deze week. Op nummer 30 deze week Eminem en Beyoncé Walk on Water stond vorige week op plek 27. Op plek 29 Portugal The Man Feel It Still stond vorige week op plek 23. Dua Lipa vorige week nieuw binnengekomen met I Don't Give a Fuck op plek 28. En op plek 37 vorige week dus Justin Timberlake met Filthy staat nu op plek 27. Op plek 26 Zane featuring Sia Dust Till Dawn stond vorige week op plek 19. En op plek 25 Haley Steinfeld featuring Alesso en Florida Georgia Line met Let Me Go. En eh, even kijken... Vorige week was die op plek 17 terug te vinden. En op plek 21 Machine Gun Kelly featuring ex-ambassadors BB Rexa en Home staat op 24. Op 23 Post Malone I Fall Apart. En op plek 22 Rams Bargain. Eh, stond vorige week op plek 28, dus zes plaatsen omhoog gestegen. En op plek 21 Anne-Marie met Dan. Dat zijn de nummer 30 tot en met 20. Heerlijk jongens, wat gaan we allemaal doen in het tweede uur? Patrick is aan het juichen. Ja, PSV heeft gescoord. PSV heeft gescoord tegen de... Helemaal niet. Sparta heeft oh, gescoord. Ja, wat jij wilt. Ik ben niet van het voetbal, maar eh, Sparta heeft gescoord. Yes! In de zesde minuut. Jongens, we hebben sowieso eh, om... Uh, eh, volgende, <laughs> we, gaan, we gaan even straks in het volgende uur gaan we even bespreken... wat voor pak de verliezer moet gaan dragen... zodra ze, je moet het maar weten, hebben verloren. En het leuke is, dat is goed georganiseerd, vind ik dan mij dan... Ik zal het pak waarschijnlijk nooit hoeven dragen. Want jullie nemen het alleen maar tegen elkaar op. Daarom. Dus jij bent Marcel. Ik, ik, ik, ik, ik ontspring de dans weer. Ik denk dat jij hem mag betalen. Eh, oh jezus. <laughs> Eh, wat, wat, pak, pak, pak. Nee, om kwart over acht gaan we nog even het type pak gaan we even bespreken. We gaan natuurlijk ook oh, doornemen wat we allemaal nog meer gaan doen. We hebben sowieso om half negen eh, MC Falafel. Ja, ja. ja, ja. De enige echte. De enige echte. En dan, eh, wat hebben we nog meer? Nou je moet het maar weten, MC Falafel. We gaan de lijst nog even gezellig even doornemen. En eh, ja, nu we toch Justin Timberlake even geluisterd hebben... Ja. Even kort voordat jij het nieuws erbij pakt, wat vonden jullie van het nieuwe nummer? Want ik, ik vond het niks persoonlijk. Nee, ik was er geen, eh, ik vond, ik er Ik ga het zelf thuis niet opzetten. Ik vond Old School Justin Timberlake vond beter. Ja, helemaal met jij eens. Ik vind dat hij de verkeerde, verkeerde kant op gaat nu. Nou, misschien is het een test, maar hopelijk dat hij het snel afleert. Jongens, door naar Justin Timberlake, want hij heeft donderdagavond een bezoekje gebracht. Ja, hij heeft dus eh, in New York een eigen pop-up store eh, opgestart. En eh, nou, daar staan, dus daar staan dus superveel mensen in de rij. En hij kwam even langs daar om te kijken voordat de winkel open ging. En hij kwam niet met lege handen aan naar zijn winkel. Want hij had inmiddels begrepen dat er enkele tientallen fans zaten te wachten voor zijn winkel. Dus hij heeft tientallen pizza's meegenomen die vanaf vrijdag de exclusieve Man in the Woods of Man of the Woods items kunnen, kunnen kopen. In totaal zullen er 16 items te koop zijn. Eh, in de winkel die stuk voor stuk gekoppeld zijn aan een van de nummers van het nieuwste album. Nou, leuk ideetje. Netjes. Maar ook leuk dat hij weer pizza's meeneemt. Maar dat heeft, hoe heet ze ook, toch ook gedaan? Um... Drake heeft het ook gedaan toen? Nee, niet Drake, maar die, die vrouwelijke artiest, Ariana Grande. Die heeft toch op een gegeven moment ook de mensen die de kou zaten te wachten op gegeven moment... heeft toch ook pizza's eh, eh, meegenomen daarvoor, of niet? Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij wel. Was dat niet voor een van, hun concert, voor een van haar concerten of zo? Volgens mij wel. En ze heeft ook natuurlijk begrafenissen van nabestaanden betaald natuurlijk naar die aanslag. Ja. Dat weet ik wel dat ze dat gedaan heeft. Maar eh, ja, oké. Okay. Nou Rihanna heeft dat gedaan. Rihanna heeft Koop pizza voor fans. Oh, nee, ja, dus ik, dacht, dat het toch... Uh, dit was, eh, maar ja, Ariana Grande goed heeft ook... Uh, We stonden in de stromende regen te wachten. En toen had ze pizza gebracht. Nou, dat, dat, dat is gewoon echt liefde voor je fans. Maar die betalen je platen ook, hè. Dus dat... Daar komt je geld vandaan. Mag ik wel eens Tuurlijk moet je dat lief hebben. Jongens, eh, eh Quinten, ga je het goed maken? In, ik eh, hoop het. Eh, ik wil geen pakdagen. Gaan we ook nog even een SO'tje doen voor jou? Ja. Shout-out. <laughs> Shout-out voor mijn boy. Een shout-out voor mijn boy, mijn homie Quintanamo B. <laughs> Hoe dat dan wat Van de Q to the B. <laughs> to the EBD, your breakdown. Oh! MC Mike on the block. MC McFlaffel. McFlaffel. Oh jongens, wat slecht. Hey, eh, we gaan eruit. <laughs> We gaan, uh, we gaan zo tweede uur gaan we in. Ik hoop jullie natuurlijk ook allemaal weer eh, te horen, te zien en te voelen. Mm. Dat was heel fout. <laughs> en we gaan door. <laughs> Anne-Marie, Dan. We komen straks weer bij jullie terug om 8 uur. Nog meer Euro Breakdown. Tot zover alvast bedankt. got it good, you know. I spent like six years making sure you came home to love. You had it good, you know. I stood by your side. I spent up so much time trying to make you happy. I don't think you ever could be happy. Maybe you should try some therapy. Maybe you should lose a couple homeboys, give up on the homegrown. Look at me. Cause I need you to understand. Now, when you think of late nights with me, there. couple homeboys, give up on the look at I need you to understand. Now when you think of speciaal iets voor jou doen, Quinten. Dat, eh, daar zijn wij wel over uit. Eh. Oh nee, hè? Ja. Ja. Net even besproken. Willen jullie, eh, als jullie oh, willen weten wat wij voor Quinten gaan doen... dan moeten jullie natuurlijk om 8 uur wel weer intunen.